Waterwalgemoed met het NWS Journaal. In de Portugese hoofd eerste Europees kampioen voetbal is geworden. Overal in de stad wordt vreugdevierwerk afgestoken, muziek gemaakt en rijden auto's toeterend rond. President de Souza zei op nationale tv dat dit Portugal op zijn best is. De Portugezen wonnen met 1-0 van gastland Frankrijk. Het enige doelpunt viel in de tweede helft van de verlenging. In Parijs waren er na de nederlaag van Frankrijk wat relletjes. Toen de politie traangas had ingezet werd het weer rustig. In Rotterdam is afgelopen avond een man doodgestoken. Het gebeurde in het zuiden van de stad. Op een andere plek in Rotterdam is één verdachte aangehouden. Omstanders zouden het slachtoffer nog naar het ziekenhuis hebben gebracht... maar hij overleed voor hij daar aankwam. De politie kan nog niet zeggen over de toedracht van de steekpartij. De Verenigde Staten hebben weer een gevangene weten over te plaatsen uit Guantanamo Bay. Een jemenitische gevangene is overgebracht naar een gevangenis in Italië. Nu zitten er nog 78 mensen in de omstreden militaire gevangenis van de VS. Veel gevangenen zitten al jaren vast, zonder formele aanklacht of vorm van proces. De VS zoekt in andere landen onderdak voor de overgebleven gedetineerden. Bij de aanhouding van een groepje jongeren in Rotterdam heeft de politie een waarschuwingsschot gelost. Agenten kwamen op de jongens af nadat iemand had gezien dat een van de jongens met een pistool in zijn broekband liep. Toen de groep niet naar de politie luisterde en een van hen naar zijn tas greep, loste een agent het waarschuwingsschot. In de tas werd daarna een nepwapen gevonden. Het weer. De eerste helft van de nacht kan er wat lichte regen vallen. Later is het overal droog. De temperatuur daalt tot een graad of 16. Morgen begint met aardig wat zon, maar in de loop van de dag ontstaan er stapelwolken en kan landinwaarts een bui vallen. Er staat een flinke wind en het wordt 19 tot 22 graden.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 Handen hoog nou. O je wat ik zeg, man, ja. Dek je handen in de lucht nou. En alles is nog keer, Maar ik zei nee. Ik zei nee. O je wat ik zeg. O je wat ik zeg. En ik zei nee.